met twee vuurwapens in hand. Dat meldt de Telegraaf op basis van politiebronnen. De man van 31 werd kort na de schietpartij aangehouden. En bij zijn arrestatie zou een van die wapens in zijn auto hebben gelegen. Gisteren werd al bekend dat de 16-jarige Humera kort geleden opnieuw aangifte had gedaan van stalking tegen haar ex. Volgens de krant was de dreigfoto daarvoor de aanleiding. Ze had voor dinsdag een afspraak staan met de politie over de stalking, maar drie kwartier daarvoor werd ze vermoord. Haar ex was afgelopen zomer veroordeeld voor bedreiging en mishandeling van Humera. Het afluisterpark van de inlichtingendiensten in Friesland gaat naar het buitenland verhuizen, melden bronnen aan de NOS. De tientallen schotels in Burum onderscheppen satellietcommunicatie voor de AIVD en de MIVD. Maar daarvoor wordt een frequentie gebruikt die nodig is voor het 5G-netwerk. Door 5G wordt internet een stuk sneller en dat is nodig om bijvoorbeeld apparaten thuis aan te sturen. De frequentie kan niet worden gedeeld, dus moet het afluisterpark verhuizen. Wanneer en waar naartoe is nog onbekend. Op een industrieterrein in Fazen in Gelderland is een bedrijfshal verwoest door brand. Gisteravond rond 8 uur brak de brand uit in een pand waar kunststof wordt verwerkt. Er sloegen metershoge vlammen uit het dak nadat een paar olietanks in de hal ook in brand waren gevlogen. In de loop van de nacht lukte het de brandweer het vuur te blussen. In de omgeving zijn roetdeeltjes terechtgekomen die later vandaag worden onderzocht. En omwonenden in fase moeten het roet voorlopig laten liggen. Het weer, veel bewolking en kans op een bui. Temperatuur daalt naar een graad of 5. Overdag meer buien bij zo'n 8 graden.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 Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? Recycling. from my feet left the ground. Oh yeah, you're back against the wall. This is all we've been talking about. In my ears, nothing feels better than this. zo lang. De tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond genauwd aan de grond. Je hoopt niet te horen. Ik ben verloren. zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. Want alles, ja, alles jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. snow floating up my car. Driving in the night, but it's not that far. Too many times people told me no.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 Met ZFM. Fijne kerstdagen. allemaal fijne dagen.